Levi van Eck met het NOS-journaal. Chinezen leggen op onder meer varkensvlees een invoerheffing van 25 procent. Dat is gelijk aan het tarief dat president Trump heeft aangekondigd... voor import van Chinees staal. Beleggers zijn bang dat dit de voorbode is van een Chinees-Amerikaanse handelsoorlog... met wereldwijd ingrijpende gevolgen. Israël heeft een deal met de VN over het herplaatsen van migranten weer opgeschort... Dat gebeurde een paar uur nadat premier Netanyahu het akkoord wereldkundig had gemaakt. Volgens Israël zouden zo'n 16.000 migranten uit vooral Eritrea en Sudan worden opgevangen in onder meer Canada, Italië en Duitsland. Maar de Duitse en de Italiaanse regering weten van niets. Sinds 2005 is het aantal Afrikaanse migranten dat naar Israël gaat flink gestegen. In Los Angeles heeft een 13-jarige jongen meer dan 12 uur vastgezeten in het riool. Hij speelde op een houten plank die boven de ingang van het riool lag. De plank brak door midden en toen viel de jongen zo'n 8 meter naar beneden het stromend rioolwater in. Er werd meteen een grote hulpactie opgezet en 12 uur later werd de jongen dus gevonden. Dat hij het heeft overleefd noemen Amerikaanse media een heus paaswonder. Het riool zit vol giftige gassen en het stromende water gaat met zo'n 25 km per uur door het riool. De Keukenhof heeft afgelopen paasweekend fors minder bezoekers getrokken dan vorig jaar... Het waren er 80.000, bijna de helft minder. Dat kwam door het weer dat tegenviel. Bovendien viel Pasen dit jaar twee weken vroeger dan vorig jaar. Het weer, vooral in het noorden van het land, is het regenachtig. Later vannacht zijn er opklaringen. De temperatuur ligt rond de 9 graden.